11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland moet beter samenwerken met België en Duitsland... om goed voorbereid te zijn op een groot kernongeluk. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De landen moeten beter overleggen, meer samenwerken... en vaker gezamenlijke rampenoefeningen doen. Ook moeten omwonenden betere informatie krijgen bij incidenten. Volgens de onderzoeksraad is de kans op een ernstig kernongeluk klein... maar als het fout gaat, dan laat de samenwerking nu te wensen over... Aanleiding voor het onderzoek is de onrust onder de bevolking over problemen met de kerncentrales in Doel en Tihange in België. Het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland ligt in Rotterdam. Op de oostbaan van de Van Brien Noordbrug bij de oprit Feyenoord gebeurden vorig jaar 48 ongelukken. Volgens het bergingsbedrijf in dit gebied ontstaan de meeste ongelukken doordat mensen denken dat ze te weinig ruimte hebben om in te voegen. Daarom doen ze dat te vroeg en met onvoldoende snelheid. Het nieuwe schadeprotocol voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen wordt waarschijnlijk vandaag gepresenteerd. RTV Noord heeft al een tekst in handen. Daarin staat onder meer dat olie- en gasbedrijf NAM op afstand van een nieuwe commissie komt te staan... die volledig onafhankelijk schade moet beoordelen. Daardoor komen Groningers met schade niet meer in aanraking met de NAM. ING heeft er het afgelopen jaar wereldwijd 1,6 miljoen klanten bijgekregen. De omzet en de winst van het bedrijf liepen daardoor op. KPN heeft ook hogere winstcijfers bekendgemaakt... hoewel het bedrijf de omzet opnieuw zag dalen... door de concurrentie van goedkopere telecomaanbieders. Prinses Beatrix is vandaag 80 geworden. Ze viert het in huiselijke kring. Zaterdag is er een besloten feest in het Paleis op de Dam in Amsterdam. De NOS zendt vanavond na het 8 uur journaal een speciaal jubileumprogramma uit, Beatrix 80. Het weer, regenachtig en veel wind. In de loop van vanmiddag is het vaker droog en klaart het op. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen en de dagen daarna geleidelijk minder wind. Het blijft wisselvallig. Dit was het en op... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rijst rijstrook is daar dicht.